Hij liet in een e-mail aan de Nederlandse ambassade in Tokio weten dat hij ongedeerd is. Hij zei dat er direct na de ramp geen mogelijkheid was om contact te zoeken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er nu nog wordt gezocht naar een levensteken van een Nederlandse vrouw. Zij woont in het gebied dat vrijdag werd getroffen door de tsunami. Het beloningsbeleid voor de ziekenhuizen gaat op de schop. Vanaf 1 januari wordt het systeem van vaste prijzen losgelaten. Ziekenhuizen moeten gaan concurreren op prijs en prestatie. Ziekenhuizen en verzekeraars moeten samen onderhandelen over de prijs van een behandeling... Voor zeldzame en ingewikkelde ingrepen blijft een vaste prijs gelden. Als een behandeling te duur uitvalt, krijgt een ziekenhuis de extra kosten niet meer vergoed. Minister Schippers verwacht dat door de maatregelen de kwaliteit toeneemt, de bureaucratie vermindert en de zorg betaalbaar blijft. In een eerste reactie zeggen de verzekeraars dat er meer tijd nodig is om het nieuwe systeem in te voeren. 1 januari vinden ze te snel. De Nationale Recherche heeft in een huis in Amsterdam 1,3 miljoen euro aan contant geld gevonden. Bij de actie hebben de rechercheurs drie Colombianen opgepakt. Zij zouden het geld, vermoedelijk verdiend in de georganiseerde misdaad, hebben willen witwassen. De recherche vond bij huiszoekingen op drie adressen in Amsterdam verder twee pistolen met munitie, verschillende paspoorten en twee geldtelmachines. Het weer vanavond en vannacht bewolkt, minima een graad of 6. Morgen eerst bewolkt, maar in de middag breekt vooral in het midden en zuiden de zon door. Het wordt dan 11 graden in het noorden tot 17 graden in het zuiden.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 Baby,